De partijen die tegen zijn vinden het niet oké dat landen bepaalde financiële regels mogen negeren bij het kopen van wapens. Ook drie van de vier regeringspartijen zien het niet zitten. PVV, NSC en BBB. Onder meer de VVD en GroenLinks-PVDA vinden dat premier Schoof de vrijheid moet hebben om in Europa dingen af te spreken als het gaat om Oekraïne. Bij een treinkaping in Pakistan worden nog altijd 35 mensen gegijzeld, zegt de Pakistanse politie. Gewapende rebellen vielen eerder vandaag de trein aan, vertelt correspondent Davy Boerema. Ja, die Separatisten hebben de trein onder vuur genomen. Daarbij werd een machinist geraakt. En eh, de trein is tot stilstand gekomen. En 400 tot 500 mensen in die trein zijn toen gegijzeld. Veruit de meeste daarvan zijn inmiddels dus vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie wil dat een man van 25 vier jaar de cel ingaat... voor het spammen van de politie met honderden belletjes. Vooral s'nachts belden die agenten op. Dan liet hij bijvoorbeeld Russische muziek horen of alleen maar geheig. Eén agent werd elf keer achter elkaar gebeld... terwijl hij bij een brand moest helpen. Ook bestookte de man ziekenhuispersoneel met telefoontjes... waardoor volgens het OM belangrijke telefoonlijnen bezet bleven. Over vier weken doet de rechter uitspraak. En mensen die in de buurt van Down the Rabbit Hole wonen... kunnen dit jaar iets minder meegenieten van alle optredens. Het festival dat in de buurt van Nijmegen wordt gehouden... laat een enorme geluidsmuur bouwen. Daarvoor worden 50.000 stenen gebruikt van een stenenfabriek in de buurt. Is te horen bij de lokale omroep RN7. Wij zitten in het land van Maaswaal. Op een steenworp afstand eh, van de Rabbit Hole. En de Wall is een ja, fantastisch project, blijft ook staan. Het is een heel duurzaam project. En eh, daar gaan we iets moois van maken. Ze zoeken nog vrijwilligers om de muur ook echt te bouwen. Als je meehelpt mag je gratis naar Down the Rabbit Hole. Aanmelden kan alleen vandaag nog. Het weer, vooral langs de kust vallen er wat buien. Vannacht komt het af tot net boven nul. Morgen een mix van zon, wolken en opnieuw wat buien. En dat wordt zo'n 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Opvallende files in Noord-Holland op dit moment op de A4 Den richting Amsterdam. Bij de Schipholtunnel staat weer een te hoge vrachtwagen. Vertraging is 20 minuten. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Leidsendam. De nasleep van een eerder ongeluk zorgt nog voor 20 minuten vertraging. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Ten slotte tussen Aalsmeer en knooppunt Velzen 11 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud.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 De Kamer is tegen het nieuwe defensieplan van 800 miljard euro van de Europese Commissie. Veel partijen hebben moeite met de financiering waarvoor de landen hun begrotingsregels mogen negeren. De Filipijnse oud-president Duterte is op weg naar het internationaal strafhof in Den Haag. Dat wil hem berechten voor misdaden tegen de menselijkheid... in zijn bloedige binnenlandse oorlog tegen drugs waarbij duizenden doden vielen. De schipper van de watertaxi die drie jaar geleden in Rotterdam tegen een rondvaartboot botste... heeft een taakstraf gekregen van 80 uur.